het niet kwalijk, want de fouten die we maakten lagen bij mij. Wacht toch nog één keer naar mij, maak me gelukkig. Dat blijft voor mij dan een beeld waarmee ik leef. Ik blijf toch je vriend, ook al heb je straks een ander. Nee, er zal daar. nic veranderen. heel mijn leven. Je hoeft mij niets te vergeven, nee echt waar. Lach toch nog een keer naar mij, maak me gelukkig. Dat blijft voor mij dan een beeld maar ik leef. Ik blijf je vriend, ook al heb je straks een Lach nog één keer naar mij. En ik zal dat beeld nooit meer vergeten. Want als je lacht, doe je dat voor mij. Ik blijf toch je vriend, ook al heb je straks een ander. Nee, er